Kees Groot met het NOS-journaal. Een boot met naar schatting 150 migranten aan boord is voor de kust van Noord-Cyprus gezonken. Zeker 19 mensen kwamen om het leven, 25 opvarenden worden nog vermist. 105 migranten konden met reddingsboten en helikopters worden gered en zijn naar Turkije overgevlogen. Eén persoon ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in Nicosia. De boot voer zo'n 30 kilometer uit de kust toen het zonk. Een Panamees koopvaardijschip zag de migrantenboot en alarmeerde de kustwacht. De Tweede Kamer wil uitleg van minister Blok over zijn uitspraken dat het nergens lukt om verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam te laten samenleven en dat Suriname een mislukte staat is door de etnisch opgedeelde bevolking. Bloks eigen partij, de VVD, vindt dat de minister zich lomp heeft uitgelaten op de besloten bijeenkomst. Coalitiepartner D66 noemt de uitspraken onbegrijpelijk, vooral voor een minister van Buitenlandse Zaken die juist diplomatieke betrekkingen moet onderhouden. De SP wil dat Blok zijn uitspraken terugneemt. Vanwege de brand in natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen in Brabant is een NL-alert verstuurd. Iedereen wordt opgeroepen het gebied te verlaten en er niet meer naartoe te gaan. Volgens de brandweer zijn er drie brandhaarden, waarvan één grote van 200 bij 200 meter. Het vuur breidt zich door de droogte snel uit. Brandweerkorpsen uit de hele omgeving zijn bezig om het vuur te bestrijden. Geraint Thomas heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Britse renner van Sky kwam alleen boven op La Rosière. Tom Dumoulin werd tweede op 20 seconden, net voor zijn grote concurrent Chris Froome. De Nederlander was vandaag lang in de aanval, maar in de laatste kilometers wist Froome de achterstand goed te maken. Thomas is de nieuwe gele truidrager, in het klassement gevolgd door Froome en Dumoulin.